en een voorspoedige start. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Een Amsterdammer van 19 heeft acht jaar cel gekregen... voor zijn aandeel in de zogenoemde Tjeukenmeermoord. Hij heeft meegeholpen een man van 35 uit Amsterdam te vermoorden. Dat oordeelt de rechtbank. In juni 2013 werd een verbrand en vastgebonden lichaam gevonden... op een parkeerplaats bij het Friese Tjeukenmeer. Het slachtoffer bleek in een sigarenwinkel in Amsterdam... door meerdere mensen te zijn omgebracht... Twee andere verdachten kregen straffen tot twee jaar cel. In Congo is een man aangehouden die betrokken zou zijn geweest bij de genocide in Rwanda in 1994. Voor de Hutu was een beloning uitgeloofd van 5 miljoen dollar. Het Rwanda-tribunaal van de VN verdenkt de oud-burgemeester onder meer van het ophitsen van de bevolking en het aanzetten tot genocide. Hij zou ook wapens hebben uitgedeeld om Tutsis te vermoorden en opdracht hebben gegeven om Tutsi-vrouwen te verkrachten. Bij het oorlogsdrama in Rwanda werden ruim 800.000 mensen vermoord. Zakelijke klanten van de ANWB krijgen sinds vanmiddag nepmailtjes uit naam van de ANWB. Daarin staat dat er een betalingsachterstand is met een link. Wie daarop klikt krijgt de melding dat de persoonlijke bestanden zijn versleuteld. Er moet voor 266 euro aan bitcoins worden betaald, anders gaan de bestanden verloren. De ANWB heeft nog geen idee hoeveel mensen de mail hebben gekregen. In Dubai is een Nederlandse piloot gecrashed bij de wereldkampioenschappen Air Games in Dubai. De man van 49 raakte zwaar gewond. Hij vloog gisteren in een gyrocopter, een soort helikopter waarbij de rotor wordt aangedreven door de voorwaartse snelheid. De Nederlander had zijn parcours al afgelegd en wilde naar de landingsplaats draaien toen hij plotseling loodrecht naar beneden dook. Het toestel verdween in het water en de man raakte zwaar gewond. Het weer in het noordwesten en op de Wadden soms wat regen of motregen. Later vanavond en vannacht overal regen. Minima in Limburg tegen de 3 graden, elders rond de 6 graden. Morgen overwegend bewolkt met vooral smiddags en s avonds buien en een stevige westenwind. Dan wordt het 6 tot 9 graden. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Mijn naam is René Passet van de ANWB. Het is een eh, normale, maar toch best drukke avondspits eh, in de Randstad met 40 files. Dit zijn de files met minstens 10 minuten vertraging. De A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Gooimeer en de afrit Bunschoten, 14 kilometer. En richting Amsterdam bij Eembrugge 7. De A2 Amsterdam-Utrecht tussen Vinkenveen en Breukelen 5. De A13 Den Haag-Rotterdam tussen het Prins Klausplein en het Kleinpolderplein een kwartier vertraging. Langzaam rijdend verkeer daar. De A15 Rotterdam-Gorkum bij Sliedrecht-Oost 11 kilometer. A16 Rotterdam-Breda voor de Moerdijkbrug 14. De file begint al bij knooppunt Ridderkerk. Omrijden is verstandig via de Heinenoordtunnel, want er zat een kapotte vrachtwagen bij de Moerdijkbrug. En die blokkeert een deel van de rijbaan.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 Maar dan wel een leuke baan, want anders hoeft het niet van Koos. Laat Koos maar vissen aan de waterkant. Mij niet gezien achter de lopende band. En Koos gaat ook geen vakken vullen, zeker om de zak te vullen van de fabrikant. schande van. Die zegt van kous gebruik je handen man. Maar hij werkt met zijn ellebogen. Heeft zijn schapen op het droge. Nou voor brand maar Jan. Die politieke haarse maffia. Die blijft maar korten op de minima. Nou laat ze zelf maar betalen. Want bij Koos valt niks te halen. Sorry dat ik besta. of lekker, Lekkerloos. Al het gezeur van gato. Je hoort vaak zeggen, waar moet dat heen? Straks doen computers al het werk alleen. Maar mensen, het gaat toch prima zo? Gratis vrije tijd cadeau. En dat is voor Koos geen probleem hoor. Laat mij voorlopig lekker found you out running wild with someone new. You've been untrue, and everybody knows we're through. But I can't say goodbye. Vrijdag 11 december aanstaande hebben we onze eerste Williams Hollandse avond. Met de enige echte Yves Berendsen. Deze avond staat in het teken van de gezelligste Hollandse meezingers. De beste hits om op te dansen en de beste muziek om van jouw avond een feest te maken. Kaarten zijn verkrijgbaar aan de bar of te bestellen via een privébericht op onze Facebookpagina. Voorverkoop 5 euro en aan de deur 7,50. Meer informatie Williams Pub, Haltestraat 44. Het begint s'avonds om 8 uur en het is s'nachts om 3 uur afgelopen. My lovely woman child, I found you out running wild with someone new.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 Telefoonnummer 023 5713 546. En de website is www.cafekoper.nl I feel so bad, I got a worried mind I'm so lonesome all the time Since I left my baby behind on Blue Bayou, saving nickels, saving dimes, working till the sun don't shine, looking forward to happier times on Blue Bayou. de kerstmarkt in het centrum is een week verplaatst. De markt zou eerst komende zaterdag tijdens de eerste dag van de ijsbaan plaatsvinden op het Kerkplein. Maar is nu besloten om het te verplaatsen naar het weekend van de sprookjeswandeling en dan over twee dagen. De Krussenmarkt is net als vorig jaar kleinschalig van opzet en staat zowel zaterdag als zondag op het Kerkplein. Zaterdag van 12 tot 8 en zondag van 11 tot 5. Sumisilang ka sa mundong ito Laking tuwa ng magulang mo At ang kamay nila ang iyong ilaw At ang nanay at tatay mo'y Di malaman ang gagawin Namasdan pati pagtuwa Sa gabi nagpupuyat ang iyong nanay Sa pagtimpla ng gatas mo At sa umaga na may kalong ka ng iyong amang Tuwang-tuwa sa'yo Ngayon nga ay malaki ka na Nais mo'y maging malaya Di man sila payag Walang magagawa Ikaw nga ay biglang nagbago Naging matigas ang iyong ulo At ang payo nila'y sinuway mo Di mo man lang Naisip na ang kanilang ginagaway para sa'yo Kat ang nais mo'y masunod ang layaw mo Di mo sila pinapansin Nagdaan pa ang mga araw At ang landas mo'y naligaw ikaw ay nalulong sa masamang bisyo At ang una mong nilapitan Ang iyong inang lumuluha At ang tanong anak, ba't ka nagkaganyan? At ang iyong mga matay Biglang lumuha ng di mo napapansin Pagsisisiyag sa isip mo Nalaman mo Ika'y nagkamali Pagsisisiyag sa isip mo Nalaman mo Ika'y nagkamali Nagsisisiyang sa isip mo Nalaman mo Ika'y nagkamali Extra filmvoorstelling van de Wim, Wim Hildering. Het aangekondigde toneelstuk De Mensen Kennen Niet Meer Lachen... aan de hand van regisseur Mark Verstegen... dat toneelvereniging Wim Hildering komende vrijdag en zaterdag... op de bühne van Theater de Krocht zal brengen... heeft zoveel losgemaakt in het Zandvoortse... dat de kaarten al ver voor de aanvang helemaal uitverkocht zijn. Het bestuur van Wim Hildering heeft nu besloten... om van de generale repetitie van vanavond donderdag 10 december... een openbare try-out te maken... Dus wie geen kaartje heeft kunnen bemachtigen voor vrijdag of zaterdag... is vanavond, donderdag 10 december, van harte welkom in Theater de Krocht. De voorstelling begint om kwart over acht. Voor donateurs van de toneelvereniging is de entree gratis. Niet-leden betalen 5 euro. place for us. Somewhere a place for us. Peace and quiet and an open hand. Wait for us somewhere. There's a time for us a summer day, a time for us. Time together with a time to spare for us a time and a place for us. Hold on my hand, and we're halfway there. Hold my hand, and I'll take you there. Somehow, someday, somewhere. winter. Altijd weer ZFM. I just can't help believing when she smiles up soft and gentle with a trace of misty morning and a promise of tomorrow in her eyes. I just can't help believing when she's lying close beside me, and my heart beats with the rhythm of her sighs. This time the girl gonna stay. This time the girl is gonna stay for more than just a day. Well, I just can't help believing when she slips her hand in my hand, and it feels so small and helpless that my fingers fold like a glove. I just can't help believing when she's whispering her magic and her tears are shining honey sweet with love.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 ZFM. Westkust weerbericht. Vandaag start het droog en in de grote delen van het land is vanochtend nog ruimte voor de zon. Het noordwesten had al snel vrij dikke bewolking en daar kon lokaal wat motregen uitvallen. Het zuiden tot het zuidwestenwind nam toen naar matig tot vrij krachtig in het binnenland en kracht tot hard. 6 tot 7 bevoor in de kustgebieden. Het werd vanmiddag 8 tot 9 graden, maar door de wind lag de gevoelstemperatuur beduidend lager. Aan het einde van de dag raakt het overal geheel bewolkt en s'avonds breidt regen vanuit het noordwesten uit over het land. Ook in de nacht valt af en toe regen. De temperatuur ligt daarbij rond 5 graden. Morgen is er vrij veel bewolking en komt af en toe een bui voor. Het wordt circa 9 graden bij een matige, aan zeekrachtige krachtige zuidwestenwind. In het weekend houden we het ook niet droog. De zaterdag lijkt natter te verlopen dan de zondag. De middagtemperatuur ligt op beide dagen rond 9 graden. Ook de volgende week blijft het wisselvallig... met elke dag vrij hoge neerslagkansen. Van 8 tot 11 graden overdag en 4 tot 8 graden s'nachts... valt alle neerslag gewoon als regen. fruitketelcurling. Ook dit jaar komt er weer een gezellig evenement, de fruitketelcurling... georganiseerd door Maarten Mulder en Fit and the Beach. Vorig jaar was een geweldig succes met een groot publiek en een hele leuke teams. Elk team heeft zijn eigen kledingthema. Ook hier worden prijzen voor uitgedeeld. Elk jaar strijden de teams van minimaal vier personen om leuke prijzen en de wisselbeker die nu nog in handen is van de winnaar van vorig jaar, het cafeetje. En dit jaar zijn er weer twee voorrondes. Op dinsdag 15 december van 8 tot 10 en dinsdag 22 december van 8 tot 10. Waarna de halve finales en de finale zal plaatsvinden op dinsdag 29 december ook weer van 8 tot 10. Wil jij met een team meedoen aan de curling? Geef dan snel op bij maarten.fit@thebeach.nl. Er zijn maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Meer informatie, de ijsbaan, Raadhuisplein en het e-mailadres is Maarten@ fitatthebeach.nl en de website is www.ijsbaanzandvoort.nl schuine sleep curling. How many roads must a man walk down before just a white dove sail before she sleeps in the sand. How many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend. the How many years can some people exist before they're allowed to be free? How many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? the answer, my friend blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. How many times must a man look up before he can see the sky? How many ears must one man have before? can hear people cry. How many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer answer Je bent heel wat van Paul in je bed, Die je zei, ach, stap jij uit de bank. Nu heb je je vriend uit je kamer gezet. En mix je mijn drank. Maar ik denk dat ik dit keer bedank. Bekijk het bak. zeg schat, je bent heel wat van plan dan. Je loog tegen mij, alsof ik een kind was. Geloof dat je dacht, dat ik helemaal blind was. Zeg schat, denk je dat je maar kan. Zeg schat, je bent heel wat van plan dan. Van plan dan, van plan dan. Wat ben je nou van plan Wie krijgt de opbrengsten uit de verkoop van bijbels? Bij romans, studieboeken en strips gaat een deel van de opbrengst naar de schrijver. Hoe zit het bij de bijbel? Wereldwijd de meest verspreide boek. De auteurs van de teksten zijn er al lang niet meer. 6% gaat als btw naar de Belastingdienst, 40% naar de boekhandel, meldt Philips van Heusden van uitgeverij Royal Jongbloed, de grootste bijbeluitgever van Nederland. Van de overige 54% moet de uitgever, de vormgever, de zetter en de drukker betalen en de kosten voor distributie, marketing en opslag. Maar er is ook een deel gereserveerd voor de auteur. Dat is de maker van de Bijbelvertaling, al dus Van Heusden. Dat zijn organisaties als de Nederlandse Bijbelgenootschap, de Katholieke Bijbelstichting of de Stichting Herziende Statenvertaling. Deze auteurs gebruiken de inkomsten bijvoorbeeld om nieuwe vertalingen te financieren... of om bijbelmateriaal gratis te kunnen verspreiden. Live muziek met de coverband Crush. Zaterdag 12 december, aanvang 10 uur s avonds. Deze band is een bekende van ons, want we hebben op het buitenpodium gestaan met Koninginnedag. Wat een groot succes was. Live covers van de beste hits vanaf de jaren 90 tot heden. Maar ook de klassiekers uit het verleden worden niet vergeten. Kom ook, daar maken we een gezellige avond van. Zoals altijd, bij Lauren Hardy is de intree gratis. Meer informatie, Lauren Hardy Haltestraat, nummer 46. say that you care If you say you love me madly I'd gladly be there Like a puppet on a string like a puppet on a string. Dit weekend gaat de winterwonderlandmaand van Zandvoort van start. Dat betekent dat het weer diverse leuke winterse activiteiten zijn in het centrum en de ondernemers zijn. Op zaterdag 12 december wordt de ijsbaan op het Raadhuisplein geopend... waarna u tot en met 3 januari weer kunt schaatsen aan zee. Natuurlijk zijn er ook de koek- en en de oliebollenkraam van Harry Faze van de partij. De, de muziekpaviljoen dient vanaf zaterdag als wenspaviljoen... waar u uw liefste en leukste wensen voor uzelf of voor uw naasten achter kunt laten. Ter gelegenheid van de opening van de Winter Maand staat komend weekend voor het raadhuis een levensgrote opblaasbare sneeuwbal. De sneeuwbal is toegankelijk voor publiek... en u kunt er zelf gratis een leuke foto laten maken van u in de snowglobe.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 I am a rock. I am an island. I have my books and my poetry to protect me. within my womb. I touch no one and no one touches me. I am a rock. I am an island. And a rock feels no pain.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 Genoeg reden dus om te blijven luisteren naar ZFM, de lokale omroep van Zandvoort. Ik wens u een hele goede avond en graag tot volgende week donderdag. ZFM wenst jullie allemaal fijne dagen en...